Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Coalitiepartijen VVD en CDA zien nog geen reden om te praten over een verbod op gevaarlijk vuurwerk... zoals politiechef Akerboom bepleit. De hulpdiensten hebben de afgelopen jaarwisseling te maken gehad met meer incidenten dan vorig jaar. VVD en CDA willen dat er meer gehandhaafd wordt door de politie. Ook zijn ze voor hoge bekeuringen en gevangenisstraffen voor mensen die hulpdiensten belagen. Veel burgemeesters, het Longfonds en ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid... zijn voor een totaalverbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. De Amerikaanse ambassade in Bagdad is uit voorzorg gesloten... en Amerikanen in Irak wordt opgeroepen niet naar de ambassade te komen. Een beslissing is genomen omdat er voor de tweede dag op rij botsingen waren... tussen Amerikaans beveiligingspersoneel en Iraakse betogers. De pro-Iraanse demonstranten gooiden met stenen naar het complex. Ze zijn kwaad vanwege een Amerikaanse luchtaanval... zondag op een door Iran gesteunde militie. Amerikaanse beveiligers gebruikten traangas en schokgranaten tegen de demonstranten. Daarbij zouden gewonden zijn gevallen, onduidelijk is hoeveel. Bij demonstraties in Hongkong heeft de politie zo'n 400 mensen opgepakt... onder meer voor wapenbezit en vernieling. Volgens de organisatie liepen zeker een miljoen mensen mee... in de eerste betoging van het jaar. De eerste deel van de tocht verliep vreedzaam... maar halverwege greep de politie in met traangas en pepperspray. In Hongkong wordt al ruim een half jaar gedemonstreerd... voor meer democratie en minder invloed vanuit Peking. Het Nederlands kampioenschap marathonschaat is bij de mannen gewonnen door Gary Hekman. In de finale was hij te snel voor Sjoerd en Hertog en Arjan Toetringa. voor het eerst in negen jaar komt de winnaar nu niet uit de ploeg van coach Jillert Anema. Bij de vrouwen veroverde Irene Schouten voor het vijfde jaar op rij de marathontitel... en evenaarde daarmee het record van Adje Keulen-Deelstra.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 In the digging that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak a fit that pump with the peep and you know what your bitch become when her weeping. I just wanna sip that punch with your peeps and sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening and flip that tongue tongue to deepen. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. two and two. I'm the uptown A nigga. You know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch nigga. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do two. Fuck a gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do want to fuck. Fuck them like you do want to come. You gated, get discovered. I'm a two one cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What'd you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch, new lunch? I'ma ruin you, cunt. one two bust. You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo won't you cock the gun too. Where you do eat doom runs? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you?